diesel, jij rijdt als een trein. Oude trouwe diesel, langs die witte lijn. Constant 80 blazen, dagen aan het stuk. Oude trouwe diesel, goeie oude truck. Weken was ik onderweg, het eind is nu in zicht. Het is vier uur in de is al bijna leeg. Oude trouwe diesel, jij rijdt als een trein. Oude trouwe diesel, langs die witte lijn. Constant achterblazen, blazen, dagen aan het stuk. Oude trouwe diesel, goeie oude truck. zwarte koffie, zware check, dat houdt mij op Vandaag nog wil ik thuis zijn, was zo lang alleen. Oude trouwe diesel, jij rijdt als een trein. Oude trouwe diesel, langs die witte lijn. Constant achterblazen, dagen aan een stuk. Oude trouwe diesel, goeie oude truck. diesel, jij rijdt als een trein. Oude trouwe diesel, langs die witte lijn. Constant 80 blazen, dagen aan het stuk. Oude trouwe diesel, goeie oude truck.